Stef Banstra met het NWS Journaal. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is weer opgestart. Het luchtruim werd daar tijdelijk gesloten nadat er drones waren gesignaleerd. De missionair minister Brekelmans van Defensie zegt op X dat er maatregelen zijn genomen, maar zegt niet erbij welke. Vluchten op Eindhoven Airport werden tijdelijk omgeleid, onder meer naar Duitse wezen. Het is niet bekend om hoeveel drones het ging. Afgelopen vrijdagavond werden ook al drones gespot boven de vliegbasis van Volkel. De luchtmacht heeft toen geprobeerd die neer te halen. Oud-president Bolsonaro van Brazilië is gisteren gearresteerd... omdat hij heeft geprobeerd zijn elektronische enkelband af te krijgen. Dat maakt het Hoge Rechtshof bekend. Het Hoge Rechtshof denkt dat hij het land wil ontvluchten. Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een staatsgreep. Omdat zijn beroepszaken zijn afgewezen, zou hij komende week de gevangenis in moeten. Hij droeg een enkelband omdat er eerder ook al signalen waren dat hij Brazilië uit wilde vluchten. In Schiedam is brand uitgebroken in een kerk. Volgens de brandweer gaat het om een grote brand. Er komt ook veel rook bij vrij. Mensen in de omgeving die last hebben van de rook... wordt aangeraden om ramen en deuren dicht te doen... zegt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En Noah Lang heeft gisteravond zijn eerste doelpunt gemaakt voor Napoli in een officiële wedstrijd. Dat deed de Oranje International in het met 3-1 gewonnen competitieduel tegen Atalanta Bergamo. Lang begon in de basis bij Napoli en dat gebeurde dit seizoen nog niet zo heel vaak. De 26-jarige oud-PSV'er zorgde voor de 3-0. Lang staat sinds juli dit jaar onder contract bij Napoli... dat 28 miljoen euro voor hem heeft neergelegd en heeft betaald aan PSV dus. Het weer vannacht in het westen kans op lichte sneeuw. Het koelt af naar 0 tot min 3 graden. In de ochtend alleen in het oosten wat lichte regen.